Minister Klink denkt er serieus over om dat advies over te nemen. Tot er duidelijkheid is over de maatregelen die worden genomen... houdt het kabinet geheim in welke gebieden de ziekte heerst. Ahmed Badoet wordt de lijsttrekker van de PvdA in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Pas in de derde stemronde kreeg hij meer steun dan Ahmed Marcouch... die door een sollicitatiecommissie was voorgedragen als lijsttrekker. Maar het lokale partijbestuur wilde Badoet, die nu wethouder is in het stadsdeel Osdorp... Het leidde tot een ruzie in de Amsterdamse PvdA, waarmee ook de landelijke partijtop zich bemoeide. De Nederlander Patrick Kammaert is benoemd tot VN-gezant ter bestrijding van seksueel misbruik in conflictgebieden. Kammaert is de voormalige bevelhebber van de VN-veiligheidsmissie in Congo. Hij heeft daar gruwelijkheden tegen vrouwen van nabij meegemaakt. Minister Verhagen noemt de benoeming van Kammaert een krachtig signaal in de internationale strijd tegen seksueel misbruik. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van de moord op een bejaard paar in Amsterdam in 1997. Hij meldde zich gisteravond nadat Peter R. de Vries in zijn programma aandacht had besteed aan de zaak. Vorige week werd bekend dat de politie de zaak had heropend... omdat er DNA-sporen waren gevonden op de messen die waren gebruikt bij de moord. De alarmcentrale van 112 kan vanaf vandaag iedereen traceren die met het noodnummer belt. Zo kan misbruik beter worden aangepakt... Tweederde van de telefoontjes is niet serieus bedoeld.